Tijdens de Goede Vrijdagviering ging Pater Cantalamessa gisteren in op de berichtgeving over seksueel misbruik. Hij vergeleek die berichtgeving met antisemitisme, omdat de hele kerk de schuld krijgt in plaats van de individuele daders. De Centrale Raad van de Joden in Duitsland noemt die uitspraak beledigend en het Simon Wiesenthal Centrum eist dat de paus persoonlijk excuses maakt. De Amerikaanse minister Clinton heeft gebeld met de Afghaanse president Karzai. Ze wilde opheldering over zijn uitspraak dat westerse diplomaten schuldig zijn aan de verkiezingsfraude van vorig jaar. Volgens de woordvoerder van Karzai verliep het telefoongesprek in een hartelijke sfeer en heeft hij de wereld bedankt voor alle hulp aan Afghanistan. In Eigelshoven bij Kerkrade zijn negen bedrijven door brand verwoest. Ze waren allemaal in hetzelfde gebouw gevestigd. Het vuur brak gisteravond rond half elf uit, waardoor is nog onbekend. De Limburgse politie heeft een automobilist opgepakt die tijdens de brand dwars door een afzetting heen reed. Enkele mensen konden nog net op tijd opzij springen. In het noordoosten van Peru zijn zeker twintig doden gevallen door een modderlawine. Honderden mensen worden nog vermist. De brei van modder en stenen heeft een compleet dorp bedolven waar ruim 400 mensen woonden. De modderlawine was het gevolg van hevige regenval in de Andes. De Amerikaanse acteur John Forsythe is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als Blake Carrington in de tv-serie Dynasty in de jaren 80. Voor Dynasty speelde hij de rol van Charlie Townsend, de chef van Charlie's Angels in de gelijknamige tv-serie. In die rol was hij onzichtbaar en sprak hij altijd de woorden Good Morning Angels. John Forsythe had kanker, hij is 92 geworden. Het weer, veel bewolking en geregeld buien, mogelijk met hagel en onweer.